Jobboot met het NOS Journaal. Turkije wil dat de NAVO een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. De Turkse vicepremier Arinç heeft dat gezegd na afloop van een kabinetszitting. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op een NAVO-land wordt opgevat als een aanval op het hele bondgenootschap. Alle 28 lidstaten moeten daar dan wel mee instemmen. De NAVO vergadert morgen op verzoek van Turkije over een reactie op het neerhalen van het toestel door Syrië. De nieuwe nationale politie gaat bestaan uit 10 regionale eenheden, 43 districten en 168 basisteams. Dat staat in een conceptplan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De basisteams worden de ruggengraat van het nieuwe korps. Zo'n team kan een wijk van een grote stad, gemeente of meer, een meer kleine gemeente bestrijken. In zijn huidige vorm bestaat de politie uit 25 regiokorpsen plus het korps landelijke politiediensten. In 2015 moeten die opgaan in de nationale politie. Op het internationale vliegveld van Mexico-stad zijn drie politiemannen door collega's doodgeschoten. Twee waren op slag dood, de derde overleed later in het ziekenhuis. De schutters stonden op het punt te worden gearresteerd, omdat ze betrokken waren bij het smokkelen van drugs via het vliegveld. De twee agenten zijn voortvluchtig. De Belgische Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Kleisters won in twee sets van de Servische Jelena Jankovic met 6-2 en 6-4. Kleisters moet het in de tweede ronde opnemen tegen de Tsjechische Andrea Lavakova. Ook Aranska Rus heeft in, nee, heeft in Wimbledon zich voor de tweede ronde geplaatst. Rus won met 7-5 en 6-3 van de Japanse Misak Doi. Het is voor het eerst dat Rus tot de tweede ronde van Wimbledon doordringt. Ze moet het daarin opnemen tegen de Australische Samantha Stozer, de winnares van de US Open. Het weer, vannacht opklaringen, minima rond 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuiden.